Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Over een mislukte operatie tegen Mexicaanse drugsbendes. Het overheidsbureau voor controle op alcohol, tabak en wapens bracht meer dan 2000 geweren en pistolen in de verkoop met het doel ze te volgen. Door de wapens te traceren in Mexico wilde het bureau meer te weten komen over de praktijken van de drugskartels. Maar volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN zijn er van de 2000 wapens meer dan 1400 verdwenen. Het Amerikaanse congres is bezig met een onderzoek naar de geheime operatie van het overheidsbureau. Op Cyprus heeft de politie gisteravond honderden betogers tegengehouden die op weg waren naar het presidentieel paleis. De inwoners zijn woedend over de explosie van een munitiedepot op een marinebasis eergisteren. Daarbij kwamen twaalf mensen om. De betogers kandideerden leuzen dat de moordenaars in de gevangenis moeten worden gezet. Op ongeveer 100 meter van het paleis werd de menigte tegengehouden door de politie, die onder meer traangas gebruikte. De demonstranten bekogelden de politie met stenen en staken vuilnisbakken op het terrein in brand. Een aantal van hen is gearresteerd. Het oproer volgde op een vreedzame tocht waaraan 10.000 Cyprioten deelnamen, die onder meer borden droegen met teksten als nalatigheid is een misdrijf. Aan de Keizersgracht in Amsterdam is een grachtenpand door brand volledig in de as gelegd. Twee politieagenten hebben lichte brandwonden opgelopen. De brand brak rond half één vannacht uit. Voor zover bekend was er op dat moment niemand aanwezig. De vlammen sloegen al snel uit het dak en de brandweer rukte met groot materieel uit. 35 omwonenden zijn geëvacueerd. De politie heeft twee opvangplekken ingericht, één ervan in een politiebureau.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 It seems like only yesterday That summer night in a small cafe You said I think I fall in love with you And I said I feel the same way too Although I knew that we could never be no one like you

There's no one like you.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 wie het eind van al mijn wachten Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Zij maakt het verschil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 soms jullie en ons. zullen zijn.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 伤得好疼。 wait until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 out. Yeah.